Jobboot met het NOS-journaal. Het Tropenmuseum in Amsterdam op 1 januari definitief zijn deuren. Het theater valt net als het Tropenmuseum onder het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Volgend jaar stopt de subsidie van 20 miljoen euro en er is geen geld meer om het theater open te houden. Het bracht 40 jaar lang niet-westerse voorstellingen, films en concerten. De Senegalese zanger Youssou Ndour maakte er zijn debuut. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen is met het ministerie nog in gesprek over de toekomst van onder meer het museum. Van de zes mensen die gisteren in Voorburg werden opgepakt, na de vondst van een lijk, zitten er nog vijf vast. Een meisje van 16 is vrijgelaten. Het vrijgelaten meisje is Nederlands, in tegenstelling tot de andere arrestanten. Dat zijn mannen van Aziatische afkomst. Al heeft de politie hun nationaliteit nog niet kunnen vaststellen. Wel duidelijk is dat ze tussen de 17 en 25 jaar zijn. Nog altijd is niet duidelijk wat er in Voorburg precies is gebeurd. Gisteren ontdekten vuilnismannen menselijke resten. In Spanje zijn drie vermoedelijke leden van Al-Qaeda opgepakt. Ze hadden explosieven en gif bij zich. Het zou gaan om twee Tsjetsjenen en een Turk die een aanslag wilden plegen in Spanje. De Spaanse politie vermoedt dat tenminste één van hen naar een trainingskamp van Al-Qaeda in Pakistan is geweest. Spanje arresteerde eerder al een aantal vermoedelijke leden van Al-Qaeda. Het is nu voor het eerst dat daarbij explosieven zijn aangetroffen. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken komt later vandaag met meer informatie over de arrestatie. De Europese Centrale Bank is in principe bereid tot verdere maatregelen om de euro te steunen. ECB-president Draghi heeft dat gezegd in een toelichting op het besluit om het belangrijkste rentetarief onveranderd op 0,75% te laten. Draghi kondigde verder aan dat de Europese Centrale Bank zich in de komende dagen zal buigen over maatregelen die niet tot het standaardarsenaal van de bank behoren. Beleggers reageerden teleurgesteld dat Draghi geen directe maatregelen aankondigde. Het weer, af en toe buien, maar ook zonnige perioden. Temperatuur rond 21 graden. Morgen veel bewolking en kans op buien, maar tussendoor ook wat zon. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 4 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 2 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid 7 kilometer. Bij Delft-Zuid is de rechte reishok dicht en ook de afrit is daar dicht vanwege politieonderzoek.